en omzeilen zo de controles door Uber. meldt de Amsterdamse stadszender AT5. De frauderende chauffeurs betalen voor een vergunning 75 tot 125 euro per week... Ze krijgen hun vergunning van bekenden, maar er wordt ook gehandeld via de app Telegram. Uber zegt in een reactie het beeld van veelvuldige fraude niet te herkennen... maar naar aanleiding van de reportage van AT5 wel bezorgd te zijn. In een verklaring zegt het bedrijf elke vorm van fraude af te keuren. De Britse premier May is diep beledigd door uitspraken van een van haar voorgangers, Tony Blair, over een tweede referendum over de brexit. Blair zei in een toespraak in Brussel dat het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in een impasse dreigt te raken omdat het Britse parlement nog niet overtuigd is. Een tweede referendum is volgens hem een goed idee. May noemde dat een belediging voor het ambt dat hij ooit bekleedde, schrijft de BBC. Het winterse weer heeft in het hele land geleid tot slippartijen en ongelukken. Sneeuwbuien, ijsregen en ijzel maakten het vannacht op veel plaatsen verraderlijk glad. Voor zover bekend heeft dat alleen geleid tot blikschade en enkele lichtgewonden. Ook de spoorwegen en Schiphol hebben last van vertragingen door de winterse neerslag. Op de WK Korte Baan in China heeft Ranomi Kromowidjojo haar derde gouden medaille gewonnen. Ze was de snelste op de 50 meter vrije slag. Het zilver was voor Femke Heemskerk. De Braziliaanse Medeiros behaalde brons. Vanochtend haalden Kromowie Jojo en eh, Heemskerk met het estafette-team al zilver op de 4x50 meter vrije slag. Alleen het team van de Verenigde Staten was sterker. Het weer bewolkt en lokaal mist. Alleen in het oosten en noordoosten nog kans op wat sneeuw. In het zuidwesten kans op zon. Het wordt 2 tot 6 graden. Vanavond vooral in het westen en noorden opnieuw kans op mist.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 Ook in december is jouw keuze ZFM. Dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. Oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Iets dat zomaar verdween, dwars door de muur. is het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond genaald aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh, Al ben je bij zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, niets dat zomaar verdween dwars door de muren heen. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muur.